Er wordt nu onder meer bekeken wat de gevolgen zijn van het lek voor bondgenoten van de VS. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker zeven burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. De slachtoffers vielen in de oostelijke provincies Kharkiv en Zaporizhia. In Marseille zijn twee lichamen gevonden onder het puin van een ingestort pand. Het gebouw van vier verdiepingen stortte vorige nacht in door een explosie. Het weer. De dag begint droog met in het oosten af en toe zon. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen regen.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 Come on, baby. Hey, hey, baby. Jump on the stage just before we praise it. After all, myself in one of them gorgeous lady. Yeah, there is no need to be hacking, shading. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me.